Goedenavond, ik ben Suzanne. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na 103 dagen formeren lijkt er een doorbraak te zijn. De leiders van PVV, VVD, BBB en NSC trokken zich gisteren met informateur Kim Putters terug op een landgoed in Hilversum. En al dat gepraat heeft iets opgeleverd, vertelde hij net aan journalisten. Ik ga u nog niet vertellen wat er precies in mijn verslag staat, maar wat ik u wel kan vertellen is dat ik verwacht dat er een volgende stap in de kabinetsformatie hier eh, gezet eh, zal worden. Maar dat betekent dat deze vier partijen, verder gaan? En hier laat ik het op dit moment bij. Ja, Putters zei nog wel dat er deze dagen goede en intensieve gesprekken zijn gevoerd. En overmorgen levert hij zijn verslag in bij de Tweede Kamer. De regels voor gevaarlijke criminelen die in de gevangenis zitten worden strenger. De Tweede Kamer wil dat gevangenen minder bezoek krijgen en minder tijd om te bellen. Ook vinden partijen dat gesprekken tussen criminelen en hun advocaat moeten worden opgenomen. Het idee is dat gevangenen door die strengere regels geen drugsdeals, ontsnappingen of moorden meer kunnen regelen. In de Japanse stad Fukuyama kunnen inwoners het best niet meer zomaar alle katten aaien. Ze moeten namelijk uitkijken voor een giftige kat. Dat beestje viel bij een fabriek in een vat met een giftige en kankerverwekkende stof. Op camerabeelden is te zien hoe de kat wegrent en een spoor van gele pootafdrukken achterlaat. Inwoners wordt opgeroepen de kat niet aan te raken en de politie te waarschuwen als ze hem tegenkomen. Een mijlpaal voor Ton Visser uit Bolsward in Friesland. Hij houdt al jaren de straten van zijn dorp schoon en heeft een magische grens bereikt. Met zijn afvalgrijper heeft hij nu 25.000 peuken geraapt. En dat is een vak apart. Ja, zijn peuk dat is eh, heel klein. En de mensen zien het niet, maar het is eigenlijk het meest smerige en het meest verontreinigende stukje zwerfafval wat je vinden kennen. Ik, ik, stoor mij aan zwerfafval. En dan kan je het laten leggen, Ja. Maar je kan het ook opruimen en dan leidt het er niet meer. Toen de 25.000ste peuk vond, heb ik ook wel eens een reactie gekregen. Een automobilist doet het raam koop. Hé, hey, peukje! Ik denk, hé, hey, dat is een leuke bijnaam. Ik noem mezelf op eh, Twitter uh, eh, Mr. Peukje. Ja, behalve oprapen houdt Mr. Peukje ook nog eens een hele administratie bij. Hij maakt van elke peuk een foto en houdt dan bij waar die ligt. En zo hoopt hij dat de gemeente inzicht krijgt in waar het meeste afval ligt.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 Eh, vandaag bereikte mij het bericht, misschien was het gisteren al hoor... dat het bekend werd gemaakt, maar in ieder geval... ik hoorde er vandaag van eh, dat eh, ja, Erik Carmen helaas om het, om het leven is gekomen. Is overleden op een respectabele leeftijd. In de 70 was hij in ieder geval. Maar hij heeft prachtige nummers natuurlijk gemaakt. En ook het nummer natuurlijk wat zo bekend is geworden in de, de film Dirty Dancing... En dat nummer ga ik straks ook nog even voor u draaien. We gaan eerst genieten van Michael Bublé. You give your hand to me And then you say hello And I can hardly speak My heart is beating so And anyone can tell You think you know me well Well, you don't know me. Mm. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. oh, oh I'm just a friend. That's all I've ever been. Cause you don't know me For I never knew the art of making love Though my heart aches with love for you Afraid and shy I my chance go by A chance that you might love me too You give your hand to me And then you say goodbye I watch you walk away Beside the lucky guy Oh, you'll never know the one who loved you so Well, you don't know me let my chance go by A chance that you might love me too You give your hand to me And then you say goodbye I watch you walk away Beside the lucky guy oh, loves you so You don't know me you never know The one who loves you so Well You don't know luisteraars. Eh, Michael Bublé met het prachtige You Don't Know Me. Nou, ik, ik zei het al, ik ga nog een nummer draaien van Eric Carmen. En dat heet natuurlijk Hungry Eyes. Hongerige oogjes. En eh, die heb je ook wel, als, eh, vooral als man zijn. Daar nou, zie je die mooie dame in de, de film Dirty Dancing Zie dansen en acteren. Geweldig. Eric Carmen heeft daar een prachtige muzikale illustratie bij gemaakt. Hungry Eyes. Hungry Eyes, hongerige ogen. En dat geldt natuurlijk voor de dames. Als we een, eh, ja, een blik eh, eh, richten richting Patrick Swayze. natuurlijk een razend populaire filmster die... behalve die Dirty Dancing film ook nog een aantal spannende films heeft gemaakt. Ik kan zo gauw even niet op de titel komen... maar dat gaat over een, een soort beschermer van allerlei clubs... die eh, bedreigd worden door allerlei eh, ja, vandalen, eh, criminelen. en is Patrick Swayze, is het aan, aan, zijn taak om, om al die ja, zeg maar kuren, dancings, drankholen eigenlijk voornamelijk ook... te beschermen tegen die criminelen. En dat pakt heel gewelddadig uit in die film. Ik kan even niet op de naam komen. Misschien dat u weet, mag u me een, sms sms'je sturen. Of een, eh, nee, ik, moet eigenlijk zeggen, een eh, messengerberichtje via Facebook. Eh, eh als u de, titel van die film weet, zou ik leuk vinden. Eh, ik heb ook een aantal verzoekjes en daar ga ik natuurlijk ook aan voldoen. en een van die verzoekjes is het prachtige nummer van Sting. Fragile. En die draai ik speciaal voor... Dus even spieken ja, ik heb ook de Waterboys. Die, die, die hebben me net eh, helemaal uh, eh, druipnat eh, gespoten, die Waterboys. Die ga ik ook draaien. Maar voor Annemieke Vos, Fragile van Sting. Nou, Annemiek, zit je er klaar voor? Daar komt hij hoor. Sting met Fragile. hoop dat ik, wel, eh, dat ik het goed uitspreek. Is het nou Fragile? Of fragile, fra ja, Fragile denk ik. Hè? meteen eh, de goede uitspraak. How fragile we are. Kwetsbaar is alles wat betekenen, denk ik. Hè? Dus, eh. wij zijn alle kwetsbaar luisteraars. Maar ook eh, kwetsbaar als het gaat om, uh, om goede muziek. Om mooie muziek. Om easy listening muziek bij het programma Tussen App en Vloed. Ik ben tot vannacht 12 uur bij u met ja, de mooiste ballads. En eh, mede dankzij trouwe luisteraars komen er ook de prachtigste verzoekjes voorbij. En weet ik ook inmiddels dankzij Petra Dillema... dat de film die Patrick Swayze, eh, waar Patrick eh, Swayze in acteert... als beschermer van allerlei horecagelegenheden... dat het Roadhouse is. Dat klopt inderdaad. Er is dan een man in de omgeving die, die wel een soort macht uitoefenen... En, die probeert alles om die macht ook te krijgen over een hele regio waar al die horecabedrijven zijn. En hij gaat eh, tot de meest eh, vreselijke dingen gaat hij dan over. Worden mensen eh, afgetuigd en vermoord zelfs. En, ja, nou ja, Patrick die, die, kan, die kan wel wat aan. Hè? Die, die heeft spierballen. En naast het feit dat het natuurlijk voor dames een aantrekkelijke verschijning is... geeft de Roodhouse ook een, een moedig man die kranig optreedt tegen al die criminelen... En daarom, Petra, speciaal voor jou... gelet op eh, de tijd die ik al op aarde doorbracht... my time on earth, The Waterboys... Ze, moet, ze moeten nog even van stal komen, Petra. Maar ze komen eraan hoor, die Waterboys. Hij moest gitaar nog even pakken. Dat was het. Do you see that young pretender With the tear marks on his face His dark eyes burning when he talks I knew him in his splendor I've known him in disgrace Who'll cut him down from this rock? He says, Bring me my horses, my cymbals, and my wheels, and we'll speak with our souls for a while. Cause I'm sick and I'm torn, and I long to be healed opening day was done, and I smelled the burning city in her head. November is here with its carpet of leaves, and the songs of the dead fill my ears. All the champions are fallen, all the heroes are deceived, and the world they made has disappeared. So let's tell it like it is, man. Let's nail it on the line. Let's be clean with our tongues from here on in. For we're deep in the heart of the enemy's design. Just waiting for the breakout Nou, Petra, was fantastisch. Wat een heerlijke muziek heb jij voor de luisteraars en voor mij natuurlijk eh, uitgezocht.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 tranen. Omdat hij nog droomt van zijn, eh, van zijn liefje. Misschien wel zijn eerste liefde. Die Blue Velvet eh, droeg. Eh, qua kleuren dan, hè? Blue Velvet Clothes, ja. en misschien roept hij wel keihard Baby Come Back. Doet mijn zoon Sander ook. En die vraagt dat speciaal van de groep Player. En Sander, voor jou. ¡Gracias! Ja, met je late spijtbetuiging, baby, come back. Kom alsjeblieft terug. Zo gaat het, hè. Als je dingen verkeerd doet en dan heb je later spijt... en dan eh, ja, heeft dat dan nog wel zin om, eh, om te vragen van... Eh, liefje, kom alsjeblieft bij me terug. Tijd zal het leren. Time. The Alan Parsons Project. verveelt nooit. Muziek van The Essential Alan Parsons Project. Time was dit, luisteraars. Eh, we gaan we draaien van Rob de Nijs. Ik ben erg eh, nieuwsgierig eigenlijk hoe het met Rob gaat. ja, het gaat natuurlijk niet echt goed. Maar eh, nou, we horen gelukkig nog geen hele negatieve berichten.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 met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur, dan sta jij alleen. Want alleen is maar alleen, soms vertel ik het de Je misdaan. Nee, hou je maar stil. Ik voel nu wel dat je me nooit meer wil. Ja, wat een ellende op de wereld. Ook voor op de wijs met dit liedje Alleen is maar alleen. Ja, soms kan het ook wel lekker zijn hoor, alleen eh, zijn. Dan eh, kan je lekker doen wat je <laughs> allemaal zelf wilt doen. Wel egoïstisch klinkt het allemaal weer. Hè? Nee, zo bedoel ik het niet hoor, luisteraars. Een, eh, een lieve partner die, die jou enigszins vrij laat. Dat is, dat is altijd meegenomen natuurlijk. hè? dan kan je samen leuke dingen doen.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 David Gates, de liedzanger van de groep Brad. En dan heb ik het over de jaren 70. Waar hij uh, menige hit heeft gescoord. Ja, als, ik nou, eh, als er incarnatie bestaat, er reïncarnatie bestaat... en ik zou terug mogen komen als zanger... dan wil ik met, eh, met zo'n stem herboren worden, luisteraars. En dan voel ik me mijn hele leven herboren. Kan ik ook een beetje steun geven aan Dusty Springfield... Want ja, die heeft een beetje moeite. Ook met een liefje wat er van tussen gaat. Maar dan smeek ze. Als je, als je blijft, als je alsjeblieft blijft, zal ik jou de mooiste dag en nacht bezorgen die je ooit in je leven hebt meegemaakt. Het is een vertaling eh, in het Engels van eh, eh, het Franse chanson van Jacques Brel, "Ne me quitte Pas.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 het is bijna alweer 11 uur luisteraars. Ik moet er even uit voor het nieuws en de reclame. Maar u blijft vast naar me luisteren, want ik heb tot 12 uur straks nog veel meer mooie muziek voor u. Bezoekjes mogen via messengers.